Beats. En dat tweede uur dan weer een heerlijke kerstmix. Of wie weet is onze enige echte DJ Dion Sydney in de studio. Tune gewoon volgende week vrijdag weer in. En blijf ook lekker luisteren naar alle overige programma's van CFM Zandvoort natuurlijk.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 De laatste jaren verloor het merk veel van zijn populariteit, onder andere aan Apple en Samsung. De Vereniging van Sociale Diensten, DIVOSA, waarschuwt dat het kabinet het aantal bijstandsgerechtigden voor volgend jaar te laag inschat. Het kabinet gaat ervan uit dat het er 410.000 zullen zijn, maar DIVOSA verwacht dat het er veel meer zijn. En dat brengt een half miljard euro extra uitgaven met zich mee. Gemeenten kunnen dat niet opbrengen, volgens DIVOSA. Zorgverzekeraar DSW verlaagt tussentijds de zorgpremie. DSW zegt dat de kosten lager uitvallen dan geraamd. Dat wil zeggen dat de basispremie bij DSW het laatste kwartaal 98,5 euro per maand is. 4 euro lager dan de eerste 9 maanden. De premie voor volgend jaar wordt dinsdag bekendgemaakt. De Griekse minister van Openbare Orde heeft een lijst opgesteld van 32 misdrijven waar leden en aanhangers van de extreemrechtse partij Gouden Dageraad bij betrokken zouden zijn geweest. Vaak geweld tegen migranten. De Hoge Raad moet uitzoeken of Gouden Dageraad nu kan worden aangemerkt als een criminele organisatie. Dan zijn zwaardere straffen mogelijk. Het verzoek volgt op de moord dinsdagnacht op hiphopper Fisas in Piraeus. Hij werd doodgestoken door een aanhanger van Gouden Dageraad. De game Grand Theft Auto 5 heeft in drie dagen tijd al meer dan een miljard dollar binnengehaald. Nog nooit heeft een videospel zo snel zo'n hoog bedrag opgeleverd. GTA 5 was ook het duurste videospel ooit om te maken. Het heeft naar schatting 250 miljoen dollar gekost. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Go Ahead Eagles Sportclub Cambuur werd 0-0. Cambuur speelde een groot deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart. Het weer, Vannacht mist, mogelijk dichte mist en 8 graden.